4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De regering van Qatar heeft nieuwe arbeidswetten bekendgemaakt... bedoeld om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Zo gaat het minimumloon in Qatar met 25 omhoog... naar omgerekend 230 euro per maand... zowel voor binnenlandse als buitenlandse werknemers. Verder krijgen ze een vergoeding voor huisvesting en eten. Qatar is gastheer van het WK Voetbal in 2022... en ligt al jaren onder vuur vanwege de omstandigheden... waaronder buitenlandse arbeiders werken aan de de bouw van de stadions. Bij een demonstratie in de Wit-Russische hoofdstad Minsk is een onbekend aantal mensen opgepakt. Duizenden betogers zijn ondanks een verbod de straat opgegaan om te protesteren tegen president Lukashenko. Ze zijn op weg naar het onafhankelijkheidsplein. Dat is gebarricadeerd en er staan honderden politieagenten. Er zijn al weken demonstraties tegen Lukashenko. De betogers willen onder meer nieuwe verkiezingen en de vrijlating van politieke gevangenen. Bij de presidentsverkiezingen begin augustus werd Lukashenko tot winnaar uitgeroepen, maar hij wordt beschuldigd van fraude. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanochtend 508 nieuwe positieve coronatesten gemeld. Gisteren waren het er 501. Dat is ongeveer evenveel als het gemiddelde van vorige week. Opnieuw telt Amsterdam de meeste nieuwe besmettingen, 62, gevolgd door Den Haag met 59 en Rotterdam met 50. Ook dat is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen tijd. Zeker 150 vrijwilligers doen in de omgeving van Apeldoorn mee aan de zoektocht naar een vermiste man. De 25-jarige man met autisme verdween woensdagochtend uit de gesloten afdeling van een instelling in Apeldoorn. De politie had toezicht bij de zoektocht en controleert onder meer of iedereen een mondkapje draagt. Er zijn ook honden en drones ingezet. De afgelopen dagen is er al intensief naar de 25-jarige man gezocht zonder resultaat. Het weer, buien trekken van noord naar zuid en er waait een stevige noordenwind. Tussendoor af en toe zon bij zo'n 21 graden. In de loop van de avond op de meeste plaatsen droog. Minima vannacht rond 12 graden. Morgen hooguit een enkele bui, van tijd tot tijd zon en een graad of 18.